4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Snel sloegen de vlammen uit het pand. Enkele woningen boven en naast de winkel zijn ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een hotel. Waardoor de brand in Badhoevedorp is ontstaan is nog onduidelijk. Het bedrijf van filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw een topman kwijt. David Glasser is ontslagen door de raad van bestuur. Glasser leidde het filmbedrijf samen met de broers Weinstein. Meer dan 70 vrouwen hebben Harvey Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag. Hoewel die ontkent, heeft hij ontslag genomen. David Glasser moet nu ook opstappen omdat hij te weinig tegen het wangedrag zou hebben gedaan. Het conflict tussen Polen en Israël over de Poolse Holocaustwet is nog verder opgelopen. In Polen is het sinds kort strafbaar om te suggereren dat dat land mede schuldig is aan de jodenvervolging. Gisteren wilde een Israëlische journalist van premier Morawiecki weten of hij dus niet meer mag vertellen hoe zijn ouders in de Tweede Wereldoorlog verraden dreigden te worden door hun Poolse buren. Morawiecki antwoordde dat je best over Poolse daders mag spreken, net als over Joodse daders. Israël is woest over die vergelijking. Dit wijst op een gebrek aan begrip voor de tragedie die ons volk is aangedaan, zegt premier Netanyahu. Een Franse celliste heeft haar kostbare cello teruggekregen van de dief die het instrument twee dagen eerder had gestolen. Ophélie Gaillard werd donderdag in Parijs overvallen en raakte daarbij haar cello kwijt. Het bijna 300 jaar oude instrument is 1,3 miljoen euro waard. Gaillard zette een noodkreet op Facebook die 10.000 keer werd gedeeld. Al snel werd de celliste gebeld door iemand die zei dat de cello buiten haar appartement lag. Ze vond het instrument onbeschadigd in een auto waarvan de ruit was ingeslagen. Het weer, het is droog, het vriest 1 tot 4 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan, overdag met zon... maar hier en daar ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 7 graden.